zijn de laatste uren. Ik weet niet wat ik zeggen moet. Straks zijn wij niet meer samen. Dus kijk nog maar één keertje goed. Ik zal jou nooit meer vergeten. Nee, geen minuut van de dag. Ik heb voor jou uit liefde nog eventjes iets meegebracht. Op rode rozen vallen tranen, ze zeggen jou dat ik moet gaan. Want ik moet jou nu echt verlaten, maar onze liefde blijft bestaan. Op rode rozen vallen tranen, al is dit afscheid niet voorgoed zeggen meer dan duizend woorden. Het is aan jou mijn liefdesbroer. Ze zeggen meer dan duizend woorden. Het is aan jou mijn liefdesbroer.